En ik ben Fred Kansberg presentatie. Ik ga u nu trakteren op twee organisten. Allereerst Earl Grant en daarna Jimmy Smith. Earl Grant heeft jaren geleden op Brunswick een plaat uitgebracht. Soms met vreselijke nummers. En dat kunt u direct dan ook, denk ik, ook wel een klein beetje gaan horen. Van de LP Beyond the Reef laat ik als eerste horen het eh, prachtige nummer Moed Indigo. I'll stay home. En Mellow uit de film Lady Sings the Blues... naar het roerige leven van zangeres en legende Billie Holiday. We gaan nu heerlijk door met een ander nummer en dat is een nummer van Ron Carter. Maar voordat het zover is wil ik u wat vragen. Ik ben al tijden op zoek naar een video of een dvd van de film Lady Sings the Blues... waarin eh, eh, u net ook hoorde Diana Ross en die treedt er ook eh, in op. Mocht u dat weten... Bel me dan even. 5730393. Bedankt alvast. We gaan nu luisteren naar Ron Carter en het nummer Beck's Groove. CFM Jazz, vandaag met Fred Roosberg, presentatie. En volgende week zondag, dan gaan we natuurlijk allemaal weer naar het bekende jazzpaleis. De Krocht hier in Zandvoort. Want dan treedt niet minder op dan Jesse van Ruller. Een beroemde gitarist, half drie. En zorg dat u op tijd daar bent om kaartjes te kopen. Of u kunt dat ook van tevoren doen. Moet u even kijken. Op, eh, via internet kunt u dat bekijken, het hele programma. En ook in de krant. We gaan nu heerlijk door met Louis Armstrong en Oscar Peterson. En het nummer is Making Whoopie. Another bride, another June, another sunny honeymoon, another season, another reason for making whoopee. A lot of shoes, a lot of rice. The groom is nervous. He answers twice. It's really killing that he's so willing to make you whoopee. Now picture a little loveness down where the roses cling. Picture the same sweet loveliness. Think what a year can bring. Yes, he's washing dishes and baby clothes. He's so ambitious, he even sews. But don't forget, folks, that's what you get, folks from making whoopee, Mm, another year, mm, maybe less. What's this I hear? Well, can't you guess? <laughs> she feels neglected, and he's suspected. i making whoopee. Yeah, she sits alone most every night. He doesn't phone, he doesn't write. He says he's busy, but she says, Is he? He's making whoopee. much money. Only five thousand per. Some judge who thinks he's funny says you'll pay six to her. <clears throat> he says, Now, judge, suppose I fail say, Budge, right into jail. You better keep her. I think it's cheaper than making whoopee. Yes, yeah, you better keep her. Daddy, I think it's cheaper. motorii beșlem, a ne peștea gelem eu. Asta ma ai pandlema, trincale soltara eu. Dui mare mai e cu cel mai, sorsegate alem, memotava, memotava, moro. te dica. Hoy si parli, voi si parla di Triversa na chena a vilema te dicavla Te ni bisarà la marapovaša joj joj Lilja peselološa joj joj Astar djela emanuša Inđar dela ajtan lela Astar djela za dvorí, olanete dýchav joj. Oj, dikel maj novela, čave, kde bučel maj joj. Galbarile mude čave, čave gdje pučela, trindež dive niti klemu, e sarej. povašani joj joj Čorda pese lološali joj joj A starđela e manuša aj paoela A starđela e manuša Inđardela aj paoela luisterde naar een sterk optreden van Saban Banramo. Een Roma-zigeunerlegende, gevangen gezet onder het communistische regime in het voormalige Joegoslavië. Maar later weer optredend op allerlei festivals. Een man die voor sfeer kan zorgen. En een andere band, ook eh, goed bekend, het is het Rio van Rosenberg. Zij hebben ook overal opgetreden. En laat hen maar eens even swingen. luisterde naar het grenzeloze debuut van pianist, een Italiaanse pianist en ook Parijsnaar, hij woont in Parijs, Nicola Sergio met Labirinto della Fate van de CD Symbols. We gaan weer eens door met het Rosenberg trio. Ze zijn hier eh, erg bekend in Nederland, treden overal op en hebben een heerlijke swing. Laten we gaan luisteren naar prachtige, zigeunerachtige muziek, maar dan in een Engels jasje. Honeysuckle Rose. U uur CFM Jazz zit er alweer op.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 Het wordt een minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV. Onder leiding van informateur Opstelten werden de fractievoorzitters Rutte, Verhagen en Wilders het vanavond eens over concepten van een regeerakkoord en een gedoogakkoord. Alles waar de drie partijen het over eens zijn, komt in het gedoogakkoord. In het regeerakkoord komen afspraken tussen VVD en CDA waar de PVV het niet mee eens is. Partijen hebben afgesproken dat de PVV het kabinet niet mag laten vallen op wat in het regeerakkoord staat. Vannacht wordt de laatste hand gelegd aan de precieze teksten. Morgen worden de concepten voorgelegd aan de fracties en de fractievoorzitters hopen de afspraken donderdag openbaar te maken. Zaterdag kunnen de CDA-leden zich erover uitspreken op een partijcongres. Over de inhoud is weinig bekend. Rutte zei wel erg enthousiast te zijn over de afspraken en is trots op het resultaat. Volgens Rutte zullen heel veel mensen er hun vingers bij aflikken. CDA-fractievoorzitter Verhagen zei dat de akkoorden antwoorden bieden op de problemen in de samenleving. Hij hoopt ook dat zijn fractie ermee instemt. En PVV-leider Wilders is ook blij. Hij sprak van een historisch akkoord. Volgens hem heeft de PVV enorm veel invloed als gedoogpartij. Bij het begin van de onderhandelingen spraken de partijen af dat ze 18 miljard euro willen bezuinigen. Beoogd premier Rutte zei vanmiddag dat zijn ploeg het kabinet Rutte-Verhaag gaat heten. De Nederlandse dressuurequipe heeft op de Wereldruiterspelen in Kentucky de wereldtitel veroverd. Nederland stond er na twee van de vier proeven al goed voor... door hoge jurywaarderingen voor Imke Schellekens-Bartels en Hans-Peter Minderhout. Na de derde rit werd het nog spannend toen Adelinde Cornelissen werd gedisqualificeerd omdat haar paard na de rit bloed in zijn mond had. Uiteindelijk haalde Edward Gal met Moorland Stotilas het goud binnen. De combinatie kreeg van de jury gemiddeld een 8,5. Het is de eerste keer dat een Nederlandse dressuur